Michel Koenen met het NOS-journaal. De Russische president Poetin lijkt niet naar Istanbul te gaan voor een gesprek met Zelensky. De Oekraïnse president riep Poetin zondag op persoonlijk met hem in gesprek te gaan in de Turkse stad. Maar de naam van Poetin staat niet op de lijst van de Russische onderhandelingsdelegatie. Het is voor het eerst in drie jaar dat Oekraïense en Russische diplomaten gesprekken gepland. De Amerikaanse president Trump gaat ook niet naar Istanbul. Minister van Sociale Zaken Van Heijem heeft de Tweede Kamer in een extra Kamerdebat... opnieuw gewaarschuwd voor een pensioenvoorstel van zijn eigen partij NSC. Ook na aanpassingen blijft het voor deelnemers aan een pensioenfonds... onduidelijk en onzeker wat ze uitgekeerd krijgen. NSC wil dat individuele pensioendeelnemers zelf mogen bepalen... of zij met hun pensioengeld naar het nieuwe stelsel willen overstappen of niet... Van Heijem noemt het plan niet verstandig, met nadelige gevolgen. Dinsdag dan stemt de Kamer over het voorstel. De Thaise overheid heeft ruim 215 ton aan elektronisch afval in beslag genomen. Het zat verstopt in 10 containers uit de Verenigde Staten. Het is de grootste vangst van het jaar. Het afval is gewild bij handelaren vanwege het goud en koper in bijvoorbeeld printplaten. Maar elektronisch afval bevat ook gevaarlijke stoffen zoals lood en kwik. En die komen in de natuur terecht. Thailand wil het afval nu terugsturen naar de VS. En met nog één wedstrijd te spelen is PSV de nieuwe koploper van de eredivisie. De Eindhovenaren wonnen thuis met 4-1 van Heracles... terwijl Ajax met 2-2 gelijk speelde bij FC Groningen. Daardoor heeft PSV nu één punt voorsprong op de Amsterdammers. Almere City is na het gelijkspel tegen Fortuna Sittard gedegradeerd. RKC kan alleen in theorie nog directe degradatie ontlopen.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 person that loves me. Rescue me.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 so lovely as you did tonight I've never seen you shine so bright mm -hmm. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance They're looking for a little romance Give half a chance I have never seen that dress you're wearing Or the highlights in your hair your I have been blind to feel 走。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 understood. Oh. time, I still love you.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 storm outside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 shadows of the past that I remember